yeah. we still going, you know. So the whole day Mama was busy, you know, giving lesson. But I'm glad to be here. So, ah, we gaan genieten. Ja? We gaan nog meer. Oké, okay, one second. Eh. Song is for Kakilembe. And um, I was here when I was 15. I played the drums for the first time. Momo was also a very young, handsome dancer when he came to Holland. 18 he was. He was still five. I was five. Yeah, and uh, but uh, when uh, all the nature was suddenly destroyed, it was very sad. I was living on the flat. But then we also had the rhythm of kakileme that we learned, and I don't understand completely what Kakileme means because they will not totally explain. But we will go to Africa and find out. Apparently, I think three days they'll be drumming and singing by the river or something like that. But this song is uh, have a little taste of it, and we're gonna sing it. Momo today. <laughs> Is it a tuning? Yeah. Yeah. gakuto alaba ya fama giri giri for the song? Yes. Okay. Let me say, ja, van 33 eh, jaar geleden, toen ik kom in Rijgoord, met Afrika Soli. Zie hele, hele wijven gewoon, boem. Maar je hoort alleen maar deze song, die takilambi. Oh, de enige wat je hoort, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, Bing Dan, ik was erg in die hoekje zo, ik kwam hé, Ik hoor God maar iets klopt niet. Ze komt tussen daar zo, ik pak de djembe voor iemand. Die je bent trommelaar. Ik zeg, nee, maar ik doe mijn best. Ze begint met djembe spelen. Met mijn oude broer, die wil niet, die gaan solo doen. Mijn lira, nee. Ik kom hier met Afrika, zoals je bekend bent in de Rijgoot. Ik ben nooit meer weggegaan. Dat is mijn verhaal. Dit is een lobverhaal. Ik kom, ik zie mensen, wanneer je zegt, eh, hey, ik hoor bij die mensen. Mijn bo, mama is groet van die mensen. Wie komt tegen? Met respect. Zo is het. Mama Afrika. Ja toch? One love, let's go. What we play again, Celine? Of you have something? was, was nog hey, een klein ding, je vergeten te vertellen. Ja, dat is klopt. 35 jaar geleden dat is <laughs> was Momo een hele grote danser in Senegal. <laughs> ja. Voordat hij trommelde was een hele grote danser. Ja. Als je naar hem keek en hij was in een goede bui, dan sprong die twee meter in de lucht en deed je die vlak voor je gezicht. Dat was zo, ja. Mama, dat kan je nog één keer doen, oh, oh my god. Oh my god. Mama is te oud geworden voor die wier. Volgend jaar, we gaan party maken. Volgend jaar, ik ben 60. We gaan groot je 60 jaar. Hè? Niet 59. Volgend jaar 60. Ja, dat moet je niet. Jubilee, rij wat doen. Hè? Wat is, als ik nou precies dan dood En als je het dan spring ik op het vliegtuig. moet gewoon maar niet Your man is with the food. You know he made the fruit. No, it's showing. Says the showing. Showing. Now the showing. No, but the, the flute. Flute. No, the bamboo with the song. No, no, no, no, no, no. I, no, I don't know. Thank you. Yeah, thank you. I can do. Abacateiro. Abacateiro, seu ato, nós também somos do mato, como patos com leão. Brincaremos, brincaremos no regato até que nos pega fruto. Teu amor, teu coração. Abacateiro, sabe o que eu estou lhe referindo? Porque todo significado, a palavra tem porém. Enquanto tempo não trouxer teu abacate, anoitecerá tomar, amanheçará mamão. Refazendo tudo é fazenda, é fazenda toda, Guariroba, ah, ah, ah, ah, dará, dará, dará, dará, dará, dará, dará, ei, ei, ei, ei, ei, ei. you can take the, the last one. the last one. Oh! The last one. na kusikia ya Yeah. <laughs> <laughs> 当当当当当当，哎哎哎！当当当当当当当，哎。 eh, eh. eh. comes straight from the reggae. Uh, the reggae. Uh, the reggae team. Oh, too sweet, sorry. No, because I was struggling with the honey because I couldn't get.